Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur 80 en 90. Piven, die onder meer speelde in de serie Entourage, ontkent de beschuldigingen. De vrouwen komen nu met het verhaal naar buiten... omdat ze gefrustreerd zijn dat Piven eerdere beschuldigingen ook ontkende. Toch was dat toen voor omroep CBS aanleiding om een tv-programma... waarin Piven de hoofdrol speelde van de buis te halen. Bij een bomaanslag op een politiebureau in Colombia zijn vijf agenten om het leven gekomen... Ook zijn er 42 gewonden gevallen. Op het moment van de aanslag werd ergens anders in de stad een overval gepleegd op een geldtransport. De explosie was dus mogelijk een afleidingsmanoeuvre. Waarschijnlijk zit een drugsbende achter de aanslag. De politie heeft één verdachte aangehouden. De voormalige Catalaanse regio-president Puigdemont kan alleen opnieuw worden benoemd als hij daar in levende lijven bij aanwezig is. Dat heeft het Spaanse constitutionele hof bepaald. Wel moet hij toestemming van de rechter hebben om de bijeenkomst in het parlement dinsdag bij te wonen. Puigdemont zit sinds oktober in Brussel. Hij wordt in Spanje gezocht voor het leidinggeven aan een afscheidingsbeweging. Als Puigdemont dinsdag inderdaad naar Spanje komt voor zijn benoeming... is de kans groot dat hij wordt gearresteerd. Leeuwarden is nu officieel de culturele hoofdstad van Europa. Het evenement is gisteravond geopend door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. In Leeuwarden en de rest van Friesland zijn dit jaar 250 culturele evenementen van professionele organisaties. De organisatie verwacht dat Leeuwarden als culturele hoofdstad 4 miljoen bezoekers zal trekken. Het weer, het is overwegend bewolkt en soms valt er lichte regen of motregen. Ook overdag blijft het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.